niet zoveel, week een klein beetje scheel. De avond stond zij op de keien. En ze scharrelde daar zo haar geld bij elkaar. En ze toonde haar vleesige dijen. Ze was niet zo verwend en nam iedere vent. En ze was eigenlijk niet selectief. Maar ze bleef altijd aardig, voelt iets minder waardig. En zij altijd heel belangrijk. maar heel wat kraken gezet. Voor de zoveelste keer voor de rechter. Iedereen opgelicht met zijn mooie gezicht. Zij hij twaalf jaar straf, het kon slechter. Als beroepsdelinquent aan de paai is gewend. Zij hij zonder een spoortje van spijt. Kom goed uit, ik moet zitten, kan ik eindelijk pitten. Want ik heb nu toch zeeën van tijd. Oh.